Goedemorgen, ik ben Dielke Tertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er gaan weer een paar vakantielanden van groen naar geel. Italië, Estland, IJsland en de Griekse eilanden Lesbos en Samos. Dat betekent dat reizigers ouder dan 12 jaar... vanaf maandag bij aankomst in Nederland een coronabewijs moeten laten zien. Dat kan een negatieve testuitslag zijn of een prikbewijs. Of je moet kunnen aantonen dat je hersteld bent van corona. Het reisadvies voor Kroatië wordt morgen juist versoepeld van geel naar groen. In Zwijndrecht wordt zaterdagavond een stille tocht gehouden voor Manuel Alvarez. Die man van 29 werd begin deze week voor moord teruggevonden op een hele gruwelijke manier. Zijn lichaamsdelen zaten in een paar koffers. Er zit één verdachte vast. In de provincie Groningen is vanochtend weer een aardbeving geweest. Vooral uit de dorpjes Helm en Siddeburen komen meldingen. Volgens bewoners voelde het als een lichte dreun of leek het alsof er een subwoofer heel hard aanstond. En we kunnen weer flink wat medailles gaan binnenharken op de Olympische Spelen. Vooral bij het baanwielrennen. Shanne Braspennings race nu voor een plak op de keirin. Harry Lavrijs en Jeffrey Hoogland plaatsen zich voor de halve finale van het sprinten. Wat een snelheden. Jeffrey Hoogland wint met 2-0 van Sébastien Vigier. En dat betekent dat we Jeffrey Hoogland morgen terugzien. Harry Lavrijsen zet aan. Harry Lavrijsen zit ernaast. Harry Lavrijsen is eromheen. Hij wint van de Olympisch kampioen. Hij doet dat met klasse. Vanmiddag moet het gebeuren op de atletiekbaan. Anouk Vetter ligt in de zevenkamp op koers voor zilver of goud. Ze moet nog één onderdeel doen, de 800 meter. Ja, we zijn hier natuurlijk hartstikke trots op alle medailles. Maar in India weten ze pas echt wat winstblijdschap is. De Indiaanse hockeymannen pakten vannacht brons. In veel dorpen braken feesten uit en gingen fans helemaal los. I can't believe this! I can't believe this! We have done it! We have it! Het weer, we krijgen een natte middag. Vooral in het noorden en oosten kan het onweren. Er kan veel regen vallen in korte tijd. Het wordt een graad of 23. Morgen meer buien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A7 Den Oever Heerenveen staat bij Kornwerderzand een file van 3 kilometer... en de vertraging is daar een half uur. De oorzaak is een vrachtwagen met pech.